Kleine 400 werknemers zijn ontslagen... terwijl hun werkgever WW-steun had aangevraagd om hen in dienst te kunnen houden. Deeltijd-WW werd vorig jaar ingevoerd voor bedrijven die hun personeel vanwege de economische crisis tijdelijk minder wilden laten werken zonder hen te hoeven ontslaan. In Zuid-Beveland woeden tientallen brandjes langs het spoor. Volgens de Zeeuwse brandweer zijn er branden over een afstand van zo'n 40 kilometer. De brandweer vermoedt dat het vuur is ontstaan door vonken van treinen. Door de droogte kan de berm dan snel vlam vatten. Er is veel rook, maar de treinen kunnen voorlopig doorrijden. De grote droogte in Nederland veroorzaakt al zeker een week een groot risico op natuurbranden. Noord-Oost-Brabant is code rood van kracht en dat betekent dat er zeer groot brandgevaar is. De staat hoeft definitief niet op te draaien voor schade aan de Golsfabriek in Enschede door de vuurwerkramp. Bierbrouwerij liep bij de ramp in mei 2000 voor zo'n 60 miljoen schade op. Die werd vergoed door verzekeraars, maar die legde vervolgens een claim bij de overheid staat had onrechtmatig gehandeld omdat bekend was dat het bedrijf SA Fireworks onveilig was en omdat daar niets tegen werd gedaan, zeggen de verzekeraars. Maar de Hoge Raad is het daar niets mee eens. Wesley Snijder en Arjen Robben zijn genomineerd voor de titel van beste speler van het WK. In totaal zijn er tien spelers genomineerd. Op de lijst staan onder andere Bastian Schweinsteiger van Duitsland en de Spanjaarden David Villa, Andreas Iniesta en Xavi. De beste speler van het WK wordt na de finale van zondagavond bekendgemaakt. Het weer zonnige periode, temperaturen tussen 27 graden langs de kust, 33 graden in het binnenland. Later kans op een lokale onweersbui, ook het weekende verloopt erg warm, met elke dag wel kans op een onweersbui.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 Tijd dus voor de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort. 20e jaar alweer van deze hitlijst. Aflevering 27, vandaag 9 juli van 2010. De lijst bestaat uit 40 platen, 13 daarvan stijgen deze week. 3 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten, 22 dalers en ook nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook eh, ruimte in de lijst gemaakt moet gaan worden. Na 17 weken doet B.O.B. Eh, dat Nothing On You. En Jay-Z na 16 weken Young Forever ook uit de lijst verdwenen. De stijger deze week is van eh, Lady Antebellum. Need You Now gaat in totaal 12 plaatsen omhoog. De One Republic All The Right Moves zakte 9 en zijn daarmee de snelste daler van allemaal. Langs genoteerd zijn er deze week twee. Ina met Love en Alicia Keys met Empire State of Mind Part 2. Beide staan alweer 16 weken lang in de lijst van Europa. Met een van deze twee gaan we straks gewoon beginnen. Ik ga je eerst vertellen wie er op nummer 40 staat. Die is namelijk in handen van uh, Cheryl Cole. Haar single Parachute zakt in de 14e week van uh, eh, 39 naar de laatste plek nummer 40. En Cheryl Cole die komen we in de tweede uur ook nog een keer tegen.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 Het nummer is eh, wereldwijd doorgebracht en in het thuisland Amerika, daar kruipt het nummer zelfs nog steeds omhoog in de hitlijsten. Tijd voor een nieuw nummer moet Adam Lambert gedacht hebben. En er is gekozen voor het nummer If I Had You. Een hele goede keuze wat mij betreft, want het is een van de nummers die je echt boven de rest uitspringt eh, op het nieuwe album. Het is wel een wat meer up-tempo nummer. En dat zal door de radio ook wel opgepakt worden. Niet alleen de radio zal deze plaat het goed gaan doen, ook in de verschillende clubs zal dit eh, nummer vaak te horen zijn. De video die wordt eh, volgens mij begin van deze maand opgeleverd. Dus die zal ook langzaamaan nu op de televisiestations te zien zijn. Het kan ook bijna niet anders. Of Adam Lambert heeft hier gewoon weer zijn tweede wereldhit eh, in de maak. Hij begint op nummer 38 deze week in de Euro Breakdown. Die Adam Lambert dus. If I hate You. die in Nederland doorbrak met de single Hat. Daarna Deja Vu. Toen kwam ze met deze Love. En met deze Love staat ze ondertussen alweer 16 weken in de lijst van Europa. Welzakkend van 33 naar 35. Ondertussen heeft ze ook alweer een nieuwe single uitgebracht, Amazing. En die komt zometeen nog in eh, deze uitzending wel voorbij. Wat trouwens opvallend is, eh, Ina heeft nog nooit de hoogste positie van de Nederlandse top 40 eh, gehaald. Het hoogste kwam ze met Hat en dat was een tweede plek. Verder kwam ze niet. Als ik zeg Mark Ronson, wat zeg jij dan? Nou, dan zeg je natuurlijk Valerie, de succesvolle samenwerking met Amy Winehouse uit 2008 alweer. Die zal de producer toch in de, tot in de lengte vandaag achtervolgen. Die zal hem in de Nederlandse geschiedenisboeken echter wel onder het kopje eendags vliegen moeten zoeken, want meer hits eh, werden Ronson hier niet echt gegund. Maar met de nieuwe single moet daar toch wel verandering in gekomen, denk ik. Bang, bang, bang. Dit is de eerste single van zijn derde studioalbum Record Collection. Deze is in eh, september trouwens al uitgekomen. Samen met rapper Q-Tip levert hij een single op en een video, single en videoclip af in retro Style. En dat zal toch eindelijk weer een hit moeten gaan betekenen in Nederland voor Mark Ronson. Maar ook in geheel Europa is hij eh, onder de eendagsvliegen te scharen. Deze plaat moet daar verandering voor hem in gaan brengen. Op nummer 34, Bang Bang Bang, Mark Ronson.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 I'm not in it to win it. I'm in it for you. If it's love. band die toch wel eh, bekend blijft door de single Drops of Jupiter. Dit is eh, Train met hun nieuwe single If It's Love. En met die single kwamen ze vorige week binnen op 37 in de Euro Breakdown en stijgen ze deze week naar 32. Op nummer 40 Sharewell Cole, Parachute, 14 weken in de lijst, zak het van 39 naar die laatste plek toe. Alicia Keys, Empire State of Mind Part 2 zak van 35 naar 39. Staat wel het langst genoteerd, 16 weken alweer. Adam Lambert, If I Had You, komt nieuw binnen op 38. Baseballs Umbrellas na 14 weken in de lijst zakken van 36 naar 37. Grumman Vanetti, Why Don't You, zakken 7 plaatsen naar 36. Dat alles doen zij in hun 15e week alweer. Ook 16 weken in de lijst dus. Het langst genoteerd Ina met Love. Zij zak van 33 naar 35. Mark Ronson, Bang Bang Bang, komt nieuw binnen op 34. Ias met Solo staat 13 weken in de lijst, zak van 30 naar 33. En net door die Train, If It's Love de week dus voor hun in de lijst van 37 eh, omhoog naar 32. En 31 is er voor de, eh, deze plaat. De Sister Sisters Fire With Fire kwamen vorige week binnen op 34.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 Now the city Brothers Sisters. Fire with a Fire. Deze week op nummer 31 terug te vinden in de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Leuk dat je ZFM weer aan hebt staan. ZFM, Westkust, weerbericht. Dan gaan wij even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Vandaag is vrij zondag zomerweer. De wind waait uit het zuiden, later uit het westen en is niet meer dan eh, zwak. Overal tropisch warm. Eh, om 4 uur was de temperatuur trouwens overal 33 graden in onze regio. Of warmer zelfs. Door deze extreme hitte kan er aan het eind van de middag eh, lokaal wat onweer voorkomen. Vanavond en de komende nacht is dan wel vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur langzaam naar een graad of 18. Morgen schijnt de zon opnieuw flink. Het blijft overdag eh, droog en het wordt in de middag maximaal 30 graden. De wind waait zwak uit en eenlopende richtingen. Zaterdagavond, zondagnacht neemt de kans op een enkele stevige regen- en onweersbuien weer wat verder toe. je doet het dan niet of nauwelijks en de temperatuur daalt niet verder dan 19 graden. Zondag schijnt de zon weer flink, maar er ontstaan ook weer enkele stapelwolken. De namiddag kan er lokaal zelfs weer een onweersbui gaan vallen. Wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en het eh, wordt in de middag maximaal 29 graden. Zondagavond, maandagnacht is het weer eh, wisselend bewolkt. Lokaal een regen- of onweersbuitje en het koelt af naar een graadje of 17. Maandag dan nog wel wat regen. Dinsdag zeggen ze al eh, dat het wat minder zal gaan regenen. En vanaf woensdag kunnen we gewoon weer de droge periodes tegemoet gaan zien. Jammer voor de boeren, maar eh, gelukkig voor het strand en de omzet in het eh, dorp, denk ik. Wij gaan verder met de hitlijst van Europa. Doen dat met de nummer 28. Die is in handen van eh, Shakira. Het ritme van Zandvoort. C Short van Dam. flight, now the homecoming time. Take the top of, and who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? like a gypsy. And I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already bit me. I won't climb I'm too young to die if you won't quit me. Cause I'm a gypsy. And I say, hey you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made a agreements like a gypsy. And I won't back down cause life's already fit me.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 Ze begonnen op 32, deze week stuiven ze omhoog naar 27. Daarvoor op 28 Shakira met Gypsy. En de laatste keer dat Eminem echt een grote hit had, de nummer 6 in de Nederlandse top 40, was dat met Smack That. En die deed hij inderdaad ook niet alleen, die deed hij samen met Akon. Maar dan moeten we wel even terug naar 2006. Eh, Eind 2006, november geloof ik, kwam die binnen in de hitlijst eh, op dat moment. Daarna nog wel een paar hits gehad. wie Make bijvoorbeeld op de 14e plek. Beautiful die niet verder kwam dan de Nederlandse tipparaden. Not Afraid, 32e plek. In totaal maar drie weken in de lijst gestaan. En nu deze dus Love The Way You Lie samen met Rihanna. En die zal wel iets hoger kunnen gaan komen aangezien Radio achter, hem ook al als alarmschijf heeft betiteld. Wij gaan een stukje verder omhoog in de lijst naar nummer 26. Drie weken staat ze in de lijst. Vorige week dus op 31. Ze stijgt een beetje mee met Eminem en Rihanna. Ik heb het over Ina met haar nieuwe single dus. Amazing! continent. Love, love, love is my drug. I like your beard. Ik heb helemaal een baard. Yo, de Kesha. Zeg dat Your Love Is My Drug. Ze werd geboren in Los Angeles. En dat alles deze bijna alleenstaande moeder met een, laag inkomen. En dat laag inkomen zullen ze ondertussen wel uit zijn vier noteringen in de hitlijsten. Dat alles afkomstig van het album Animal. En deze week dus op 21 blijven zitten trouwens, Kesha. De 11 week voor haar dat ze in de hitlijst staat. Gaan wij even kijken naar alles wat we al gehad hebben dan vandaag. 12 weken in de lijst staan van 28 zakken naar 30 All City, de Umbrella Beach. One Republic, All The Right Move zakken van 20 naar 29, dat alles in hun 14e week. Shakira met Gypsy, 15 weken in de lijst van 24 zakken naar 28. Eminem featuring Rihanna, Love The Way You Lie, gaat van 32 eh, omhoog naar 27. Dat alles doen ze in hun tweede week hitnotering. Ina hoorde je met Amazing. Drie weken staat zij in de lijst van 31 omhoog naar 26. Rio One Heart levert drie plekken eh, in hun twaalfde week. One Heart. Keen en Kaneen, stap voor een minute. 13 weken in de lijst van 19 zakken naar 24. Dance Nation, Great Divide levert ook alweer in. 16 weken staan ze in de lijst. Ze zakken, 6 weken staan ze in de lijst en ze zakken van 16 naar 23. Kylie Minogue, All The Lovers, 4 weken in de lijst van 26 omhoog naar 22. En Kesha hoorde je Love Is My Drug, de eerste zittenblijver van vandaag. Zij doet dat in haar 11e week en wel op nummer 21. We gaan verder met de lijst van Europa. We doen dat gewoon even met de nummer 20. Die is namelijk in handen van Kalies en die heet Acapella. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.